Het inschrijfgeld is ruim 30.000 euro per team. De politie was voorbereid op de komst van de rallyrijders naar Amsterdam en controleerde intensief op het traject vanaf de Belgische grens. Aan de race doen dit jaar onder meer Knight Rider acteur David Hasselhoff, Kill Bill acteur Michael Madsen en rapper Exhibit mee. Die laatste verloor drie jaar geleden zijn rijbewijs tijdens de Gumball Rally omdat hij te hard reed. Na hun bezoek aan Amsterdam doen de rijders onder meer nog Kopenhagen, Boston, Toronto en New York aan. De landen van de Arabische Liga steunen de hervatting van toenaderingsgesprekken tussen Israël en de Palestijnen. Oorspronkelijk zouden die gesprekken al in maart beginnen. Maar toen kondigde Israël de bouw aan van honderden huizen in het bezette Oost-Jeruzalem. De Arabische landen hebben nu in Cairo hun steun toegezegd voor de toenaderingsgesprekken, hoewel ze vinden dat Israël te weinig moeite doet voor vrede verschillende plaatsen in het land zijn 1 mei-demonstraties uit de hand gelopen. In Rotterdam werden 10 tot 15 betogers gearresteerd na een confrontatie met de politie. De demonstratie was georganiseerd door enkele marxistisch-leninistische groepen uit binnen- en buitenland. De betogers hadden stokken bij zich. Toen ze weigerden die in te leveren, verbood de politie de hele demonstratie en begon de betogers uiteen te drijven. In Nijmegen liep een 1 mei-betoging uit op geweld bij het Kronenburg Park. Enkele van de ruim 200 betogers gooiden stenen naar de politie. De mobiele eenheid greep in en er werden enkele aanhoudingen verricht. Eén politieman raakte gewond aan zijn hoofd.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 het. ZFM in...